Voor de Belgische kust drijven olievlekken met een totale grootte van 8 bij 15 kilometer. Als de olie in Nederland aanspoelt zal het op walgeren zijn. Mensen staan paraat op de stranden tussen Vlissingen en Westkapelle om olie die daar aanspoelt op te ruimen. Voor het natuurgebied het Zwin, op de grens van België en Zeeuws-Vlaanderen, is een dam aangelegd. Het 130 meter lange vrachtschip zonk dinsdag na een aanvaring met een gastanker en strandde op een zandbank. In Alfa aan de Rijn is de berging aan de gang van het brugdeel dat in augustus op een aantal woningen en winkels stortte. Het stuk brug wordt met drie hijskranen vanaf het water weggetakeld. De berging gaat naar verwachting tot in de middag duren. Eerder werden al de twee omgevallen hijskranen weggetakeld. In verband met de berging in Alfa aan de Rijn is een aantal omwonenden geëvacueerd. Justitie in België heeft een grote cocaïnebende opgerold. Er zijn negen mensen gearresteerd. Volgens Belgische media gebeurde dat met behulp van een USB-stick... van de beruchte Nederlandse drugscrimineel Gwennette Marta. Die werd vorig jaar geliquideerd, waarschijnlijk door een rivaliserende bende. Marta had een USB-stick op zak met namen... waardoor de zaak in België aan het rollen kwam. In het afgelopen kwartaal is de huizenverkoop gestegen met 27% vergeleken met een jaar eerder. Makelaars hadden juist gerekend op een dip, onder meer vanwege strengere hypotheekeisen. Nu blijkt dat het sinds de crisis het op twee na beste derde kwartaal was, zegt makelaarsvereniging NVM. De prijs van de huizen is licht gedaald vergeleken met het kwartaal ervoor, met 0,3%. Maar de prijzen zijn nog altijd ruim 4% hoger dan een jaar geleden. Het weer bewolkt, een regen of motregen. Het wordt hooguit een graad of 15. Morgen droog, wat meer zon en ook 15 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog files op de A20 richting Gouda.